De evacuees zouden dan in het donker naar het vliegveld moeten komen en dat vond het ministerie te gevaarlijk. 77 Nederlanders hebben de ambassade laten weten dat ze Libië willen verlaten. Ook het Nederlandse vergat Hare Majesteit Tromp haalt mensen op in Libië. Het schip komt naar verwachting vrijdag aan. In Nieuw-Zeeland neemt de hoop op het vinden van overlevenden na de aardbeving van dinsdag af. Er wordt in de stad Christchurch nog wel met man en macht gezocht, maar er is al ruim 24 uur niemand meer levend onder het puin aangetroffen. Het dodental staat nu op 76. Er worden nog 238 mensen vermist. In Christchurch zijn inmiddels een aantal buitenlandse reddingsteams actief, onder meer uit de VS, Groot-Brittannië en Japan. Het reddingswerk wordt bemoeilijkt doordat een groot aantal gebouwen instabiel is. Zo dreigt een hotel van 26 verdiepingen in te storten. De schade door de aardbeving wordt voorlopig geschat op 12 miljard dollar. Veel leden van Provinciale Staten zijn ontevreden over de vergoeding die ze voor hun werk krijgen. In een enquête van onderzoeksbureau Daadkracht Advies noemt ruim driekwart die te laag. Het bureau ondervroeg afgelopen zomer ruim 200 statenleden... maar brengt de resultaten nu, een week voor de verkiezingen, pas naar buiten. Het werk voor de provincie kost de statenleden gemiddeld 23 uur per week. Daarvoor krijgen ze een vergoeding van bijna 13.000 euro. Veel statenleden vinden dat ze te druk zijn met vergaderen en stukken lezen. Ze zouden liever meer tijd hebben voor werkbezoeken en contacten met burgers. Dan is weer nog bewolkt en regenachtig. In het noordoosten nog wat winterse neerslag. Vanmiddag op de meeste plaatsen droog.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 Wait a minute, uno, dos, it's time to go. Adios, it's on and popping. think we need to slow it down. Wait a minute. I think we need to slow it down. Wait a minute. I think we need to slow it down. Wait a minute. I think we need to slow it down. Big beat, bang it out the speaker, make an earthquake. I'm a baker's man, make dough, and I get cake. My dad is flatter, I'ma rip the shit apart. I ain't saying nada, but you know this shit by heart got this party people screaming, saying, hey, I'll make it hot, got them ladies screaming, hey, I'm way out for the alien. Hey, no. My mother, my mother told her I ain't playing. Wait a minute, uno, dos, it's time to go. Adios. It's on and popping, and we ain't stopping. Let's light up the night Let's light up the night. I got it all in my pocket, and we gonna rock it. Let's light up the night. Let's light up the night. Baby, it's on and popping, and we ain't stopping. Let's light up the night. Let's light up the night. I got it all in my pocket, and we gonna rock it. Let's light up the night. Let's light up the night. Peace die bracht eh, eind vorig jaar een nieuw album uit onder de titel The Beginning. Het zesde studioalbum is dat van de Black Eyed Peas. En daarop dit Light Up The Night. Goedemorgen allemaal. Je bent welkom bij het laatste uur. De nacht klinkt anders hier bij de Varen op Radio 1. Over een uur dan is het Radio 1 Journaal er weer, waarbij weer wordt geïnformeerd over de toestand zoals die onder andere zich in Libië plaatsvindt. En natuurlijk ook aandacht voor de verkiezingen die er volgende week zullen zijn. En we hebben dit uur ook eh, een eigen opname. Een eigen opname die eerder aan het begin van de nacht werd gemaakt. Namelijk gisteravond tussen 11 en 12 in Met het oog op morgen. Want daar was namelijk het optreden van Alex Roeka. Verder hebben we nog een aantal interessante televisietrips tips. <laughs> En je kan nu gaan luisteren naar Sarah Bareilles. Keep drinking coffee, stare me down across the table while I look outside. So many things I'd say if only I were able, but I just keep En Vorig jaar was ineens eh, heel bekend met dat eh, Love Song vorig jaar. Dat was uh, onder weer vier jaar geleden. En hier is ze dan met King of Anything, de jongste succes. De Decemberists, dat is een band die afkomstig is uit Oregon, Amerikaanse staat. En voor degene die de topografie een beetje vergeten zijn... dat ligt namelijk in het noordwesten van de Verenigde Staten aan de onze Pacifische Oceaan. Aan die kant inderdaad. Nou, daar komen inderdaad de eh, Decemberists vandaan. En die hebben de Radio 1 CD van deze week. En van dit album hoor je June Him, The Decemberists. Here's a hymn to welcome in the day Heralding a summer's early sway And all the bulbs all coming in to begin Thrushes bleeding battle with the wrens disrupts my reverie again. Pegging clothing on the line, training jasmine how to vine up the arbor to your door and more. Standing on the landing with the war you shouldered all the night before. Once upon it, yellow bonnets, garland all along. You were waking, and day was breaking, a panoply of song. And summer comes to Springville Hill. A barony of trees, expanding out its empire by degrees, and all the branches burst to blow in the bloom. Heaven sent this cardinal maroon to decorate our living room. Once upon it, yellow bonnets, garland all You were waking, day was breaking, a panoply of song. And summer comes to Springville, Hill. best to Springdale. Once upon it, yellow bonnets, garland all along. And you were waking, day was breaking, a panoply of song. And summer comes to Springville Hill. Summer comes to Springville. Decemberists and the June hymn. desert Ik weet zeker dat ik het red, want ik wil weer rennen. Met een kop vol zonlicht, naar een vrouw die op mij wacht. Op deze prachtig morgen. uur heb je kunnen luisteren naar een Vlaams dialect... het Limburgs met Gees G. Reiners en nu weer het zuidoost drens Dankzij Daniel Lohuis, de prachtig mooie dag dat ook te vinden is op zijn eh, meest recente cd Houtmoed. Want daar komt het vandaan. Een Radio 1 cd geweest een tijdje geleden. En de Radio 1 cd deze week dat is die van de Decemberists, wat je daarvoor hoorde. Het eh, album waarop je kan vinden, namelijk de June Hymn. En de titel van dat album van de Decemberists, dat luidt The King Is Dead. Dit is een eigen opname uit de Giel-archieven van Radio 3... The plain white tees and Hey There Delilah.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 En toen zongen ze dit nummer nog eens een keer live, geheel akoestisch. De Plain YT's, Hey there, Laila. Bluff, die waren vorig jaar in Berlijn om een plaat op te nemen. Nou, het waren er niet alleen. <laughs> RIM e was ook in Berlijn om een plaat op te nemen, een cd op te nemen. Dus eh, Bluff was wat dat betreft een goed gezelschap. In ieder geval ten tijde van dat eh, moment dat Bluff in Berlijn was... toen is Frank Evenblij, onze Frank Evenblij, bij Bluff langs gegaan. En zo kun je vanavond om 9 uur kijken naar het portret... dat Frank Evenblij eh, maakte met de Zeeuwse jongens van Bluff met het maken van dat nieuwe album dat eh, volgende week te koop zal zijn. Bluff, je hoort ze hier nog eens een keer met een oud succes. Een mooi succes, Dat deed dan ook niet voor niets een mooie dag. En vanavond is om 9 uur op de televisie met Frank Evenblij om 9 uur. De diepte hier. even mee. Bluff hoorde in ieder geval een mooie dag van uh, alweer een tijdje geleden. En zoals ik zei, ze hebben een nieuwe cd gemaakt. Alles blijft anders. De titel van dat album opgenomen in Berlijn. En meer daarover vanavond om 9 uur in het portret dat Frank even blij maakte van de jongens van Bluff. En verder kan je de mannen ook nog gaan bekijken en bewonderen en beluisteren. Morgenavond Paard van Trooien in Den Haag en maandag en dinsdag. Dan treden de Zeeuwen op in Paradiso, Bluff. Hello Black, I Need a Dollar. inside the bottle. Maybe it's inside the bottle. I had some good old de dollar. Het was tussen 11 en 12 gisteravond, moet ik alweer zeggen. <laughs> maar ik heb nog niet geslapen, dus dan <laughs> is gisteravond is eigenlijk vanavond, als je begrijpt wat ik bedoel. In ieder geval, uh, afgelopen avond tussen 11 en 12 en met het oog op morgen... daar was een optreden van Alex Roeka... die bijgestaan werd door muzikant, muzikant Maarten Kooijman. Twee liederen hebben ze gezongen in Met het oog op morgen. En een daarvan was De Vrouw op de Trap, live. Alex Roeka. Ik kwam in een straat waar schaduwen kropen. De muren breekten verzet. Achter een deur, scheef in haar roestige hengsels, klonk een valse trompet. Op een trap in de schemer van een dag zonder deernis zat een vrouw door ratten bespied. Ze zei me te kennen van jaren geleden, maar ik herkende haar niet. Waar ben je gebleven, vroeg ze. Wat heb je gedaan? Waar ben je geweest al die tijd? Je ziet eruit als door de hel gegaan. Ik bleef naar haar kijken blauw van haar ogen, de kleur van kracht en verdriet. Ik probeerde het alle macht te verdwijnen, maar dat lukte maar niet. Ik moest denken aan bergen, mistige wegen, omhoog en even later weer neer. De herinnering, echte meer en dieper dan de werkelijkheid van mijn leren. Ik was aan het zoeken, zei ik. Maar misschien was het alleen maar een vlucht. Of het stomme verlangen naar leven. Naar leven, liefde en lucht. Ze richtte zich op, schikte haar kleren verdween in een donkere gang. Ik kon niet anders dan achter haar En het leek levenslang. We bedreven de liefde tot stoffige zolder. Zonder streling of zoen. Als de sombere plicht bij de komst van de lente. Zoals dieren dat doen. liet haar daarachter. Met ons verleden, het litteken van de strijd. En strompelde weg uit die ongure straat. naar de verloederde rest van mijn tijd. wat was het mooi allemaal gisteravond in Metador op morgen... want daar zong die twee liedjes live. Alex Roeka, dit kan je ook terugvinden op de cd Aardig Vergooid. Dit de vrouw op de trap. En Alex Roeka die is morgenavond ook uitgebreid te zien... en te bewonderen en te bekijken in Lelystad. Daar treedt hij op in het Agora Theater. En eh, zaterdagavond, een dag later, dan is hij in Maasluis... waar hij op zal treden in Theater De Schuurkerk. Maasluis, dus Alex Roeka. En morgen zullen we dat, of morgen, volgende week, zullen we dat andere liedje draaien... wat eh, Alex Roeka afgelopen avond zong in Met het oog op morgen. Esther Groenenberg. in Dublin ik sprak met een leuke man. We spraken over grote dingen, kleine dingen, het weer, het land en liedjes zingen. Het werd in die bar in Dublin drukker, ik vermaakte me allermeest. Maar hij was wat moeilijk te verstaan, er was een band en het was feest. We kwamen dichter bij elkaar, de zaak was bijna rond. Maar alles ging fout, omdat ik hem niet goed verstond, hij zei... ketchup. Sfeer is wat anders dan mayonaise. Maar hij keek me een beetje vragend aan, dus ik dacht hij snapt me niet. Dus ik zei, I redder heb ketchup dan saus bij mijn vriend. We kwamen dichter bij elkaar, de zaak was bijna rond. Maar alles ging fout, omdat ik hem niet goed verstond. Hij zei, Shelby meest theatrale sausje voegde ik nog aan mijn woorden toe. Aan mijn woorden Ik illustreerde het met verven, wierp een klodder op mijn hoofd. En ik schreeuwde dat ik dood ging. Help me, I am dying. We kwamen dichter bij elkaar, de zaak was bijna rond. Maar alles ging fout, omdat ik hem niet goed verstond. Ik zei, when a skunk sprays on you, it smells really bad. And you should know, because there are a lot of stink animals here in Dublin, toch? Well, anywho, when you put ketchup on the sprayed area, then it's niet meer. And that's also part of ketchup almost nobody knows. Nou ja, toen stond hij dus op, verliet de kroeg, maakte naar zijn vrienden raar gebaar. En ik dacht, weet je jongen, als het zo moet, laat het dan ook maar. Want ik bedoel, wie begint er nou over ketchup? Is toch totaal niet interessant? Maar ja, dit is Ierland, zowel normaal zijn in dit land. We kwamen dichter bij elkaar was bijna rond. Maar alles ging fout omdat ik hem niet goed verstond. Hij zei: Shelby can't shine. van Esther Groenenberg. En zeer waarschijnlijk is dit eh, morgenmiddag ook te beluisteren hier op Radio 1. En dan een live versie. Want Esther Groenenberg die zal optreden in vrijdagmiddag live. Het avondprogramma dat eh, rechtstreeks vanuit Amsterdam komt op de vrijdagmiddag hier op Radio 1. En dit is Joost. En die is dan zaterdagmiddag weer te beluisteren in Spekers met Koppen. Hier met het Songs Remain. misery. You will lead this ship to some strange resort and finally fall sick. Until you've got the best man on board to help you out, you know in the end they all will let you down. And when people propose for something new. You always hear the sound of other obligations. You feel betrayed. You need something new or something nice, something that makes you smile. A few moments of happiness. Realize your lives are Your song will remain. Time to move on in life, don't let it straight in this misery for reaching a new prime. Not aware of all this wealth, we pat ourselves to sleep. Try to wake up with a life that's better than your dreams. You need something new, something nice, something that makes you smile moment of happiness. Realize your life's a ride. And songs remain. Your song will remain. Just believe. cd Transatlantic Hope naar Amerika toe gaan. Om het daar allemaal op te nemen. Joost met J-O-A-S-T. Zo spel je dat J-O-A-S-T. Hij zong Songs Remain. En wie weet zingt hij dat ook wel aanstaande zaterdagmiddag tussen 12 en 2. Want dan is hij live aanwezig in Speakers met Koppen. Binnenkort in de theaters. In de schaduw van Brel. Liederen van Brel. Niet alleen eh, achter elkaar, maar er is een mooi verhaal omheen om de chansons van Jacques Brel. En daarin in dat theaterstuk vinden we Rob van der Meeuwenberg en Vera Mann. Hier is Brel zelf nog eens een keer. tango uit een grijs verleden die de schooljeugd van het heden op moet dreunen als gebeden begint te leren van Latijn. Tango van de lyceïsten die hun jeugd eraan verkwisten en die dokteren aanlesten om te ontkomen aan die pijn. Tango die gestrenge ouders laden op de smalle schouders van hun keesjes die de houders van het roer der toekomst zijn rosa, rosa, rosam, rose, rose, rosa, rose, rose, rosas, rosarum, rosis, rosis. Tango van de knappe verlappen, die met pukkels op hun koppen hun gebrek aan ziel verkroppen als de besten van de klas. Tango van de slappe kezen, die geen letter kunnen lezen, maar straks dokter moeten wezen, omdat papa dat nooit was. Tango die ik niet meer leerde, daar ik toen al beleefde. En verbeugingen begeerde van mijn nichtje Rosa, Rosa. Rosa, Rosa, Rosa, Rose, Rose, Rosa, Rosa rosé, rosé, rosa's, rosarum, rosis, rosis. Tango van het zoete dwalen, pink aan pink door liefdesdalen, zo te vele malen ons de zwartrok in het gras. Tango van de natte gaarde, waar ik in de plassen staarde, een genadeloos ontwaarde dat hij geen Columbus was. Maar ook de tango van de planzoen, waar in het rosarium in het groen mijn nichtje bij een korte zoen al bloosde als in rosa, rosas. Rosa, rosa, rosa, rosa, rosa, rosa, rosa, rose, rosas, rosa, rosis, rosis tango van het kantje slopen. Tot ik nullen kreeg bij hopen, die ik toen maar ging verkopen. Als oriolen voor Sint-Jan, tango van de hoogste prijzen. Voor de ijverigst lijzen, propvol onbepaalde wijzen. Die geen mens gebruiken kan. En ook de tango van de spijt, omdat een mens in later tijd ontdekt dat in volwassenheid in rosa doornen dragen kan. Rosa, rosa, rosa, rose, rose, rosa, rose, rose, rosa, rosa, rosis, rosis. 33 jaar dood, maar toch nog interessant genoeg om daar een musical over te maken. Een theaterstuk in ieder geval, met eh, zijn muziek en een mooi verhaal eromheen. Het zal allemaal gebeuren door Rob van de Meeberg en Vera Man. En die komen daar aanstaande zondagavond uitgebreid over vertellen. In Sarah op zondag, het theaterprogramma dat te beluisteren is tussen 8 en 10 op die zender Radio 2. José González dan denk je dat is een Spanjaard. Nou, het is een Argentijn, maar toch, hij komt uit uh, Noorwegen. Heartbeats. One night to be confused, one night to speed up truth. We had a promise. under influence. We had different set to know what to say. Mind is a razor blade to call for hands of a simple. José González. En hij heeft in naam te danken aan het feit dat zijn ouders oorspronkelijk uit Argentinië komen. Heartbeats, een succes van hem. En er is een succes in, de, in het Verenigd Koninkrijk, The Mummers. Een gezelschap dat afkomstig is uit Brighton. Hier is hun single Fade Away. Brighton komen ze, de badplaats Brighton, het Verenigd Koninkrijk. En ze noemen zich The Mummers Fade Away. En dat is een liedje dat ook te vinden is op hun cd Mink Hollow Road. Bob Geldof, a silly pretty thing... Come on, get up, get dressed, the world is spinning full of kindly ocean past my ears And water clouds and lawns are tumbling over through the bursting fields See, you silly pretty little thing little Bob Geldof van de cd How to Compose Popular Songs That Will Sell. En daarvan is dit dan een song die in Engeland ook op een eh, single is verschenen. Bob Geldof en Silly Pretty Thing. Nog eentje hier in de nacht ging het anders. Dit is van Otis Redding. Nou, Ik start de ochtend eh, <laughs> met enige verslaping. Cigarettes and coffee. It's early in the morning. about a quarter till three. I'm sitting here talking with my baby over cigarettes and coffee. And to tell you that, dog, I've been so satisfied. Honey, since I've met you. Baby, since I met you, oh. Oh, that I've been around, and all the good-looking girls I met, they just don't seem to fit in. No, this particular you i here. Just talking over cigarettes and drinking coffee. consideration and walk down this aisle with me. I would love it, yeah. Well, I say it so early in the morning. Ooh, it's a quarter till three. We're sitting here talking over cigarettes and drinking coffee. Lord. like to show you where I've known nothing but good old joy since I met you, darling. Honey, since I have met you, baby, yeah. I would love to have another drink of coffee. De afgelopen uren heb ik al aardig wat kof, uh, eh, koppie, kop en koffie weggezet. <laughs> een sigaret roken, dat eh, zit er niet meer bij. Dat had je wel uh, een jaar of tien geleden. kon je nog tijdens uitzending sigaret roken. Nou, <laughs> dat is waar helemaal. Goed, dit was De Nacht Ging Anders. Dat was waar ook helemaal. Volgende week weer tussen 2 eh, en 6 op de nacht. In de nacht van woensdag op donderdag. Mijn naam is Roel Koeners. Dadelijk het Radio 1 Journaal met Lara Rens en Marcel Oosten. Een mooie donderdag verder. En je hoorde trouwens hoe het is Redding met dat cigarettes en koffie.